Citydijkers met het NOS Journaal. De ongeveer 200 mensen die Hamas gegijzeld houdt... hebben dringend medische hulp nodig. Dat zegt het hoofd van de Wereldgezondheidsorganisatie, WHO. Hij had een ontmoeting met familieleden van gegijzelden. Volgens het hoofd van de WHO gaat het om veel vrouwen, kinderen en ouderen... die al gezondheidsklachten hadden voordat ze werden gegijzeld... en waar ze voortdurend aan behandeld moeten worden... De directeur van de Wereldgezondheidsorganisatie riep ook opnieuw op om alle gegijzelden onmiddellijk vrij te laten. De Israëlische regering zegt dat meer dan de helft van de mensen die door Hamas zijn gegijzeld een niet-Israëlisch paspoort heeft. 138 van de naar schatting 220 mensen die naar de Gazastrook zijn ontvoerd... zijn staatsburger van een ander land dan Israël. Het gaat om mensen uit onder meer Thailand, Argentinië en Duitsland. In de VN-veiligheidsraad hebben de VS en Rusland elkaars voorstellen tot hulp aan de Palestijnen in Gaza geblokkeerd. Beide landen willen bevoorrading mogelijk maken met water, voedsel en medische spullen. De VS wilde dat doen door een gevechtspauze in te lassen... Rusland door een staakt het vuren af te spreken. Dat lijkt verder te gaan dan een gevechtspauze... waardoor ook het uitschakelen van Hamas-strijders door Israël lastiger kan worden. Beide voorstellen werden met een veto weggestemd in de VN-veiligheidsraad. De Duitse regering wil het makkelijker maken om afgewezen asielzoekers terug te sturen. Vorig jaar kwamen er ruim 200.000 asielzoekers naar Duitsland. In de eerste helft van dit jaar waren het er al ruim 250.000. Duitsland kan die grote aantallen nog maar moeilijk aan. Daarom vond bondskanselier Schulz het nodig om iets aan het asielbeleid te doen. De Bondsdag moet nog wel stemmen over de aangescherpte maatregelen.